De stad is de laatste jaren gestaag veiliger geworden. Dit jaar zijn er tot nu toe 366 moorden gepleegd en dat is meer dan 20% minder dan vorig jaar. Als december ook rustig verloopt is dit het veiligste jaar sinds 1960. Het ergst was de situatie in 1990 toen er ruim 2200 moorden werden geregistreerd in New York. Een Russische zakenman die getuige was in een grote corruptiezaak... is in Engeland onder verdachte omstandigheden gestorven. Hij werd op 10 november dood langs de kant van de weg gevonden... bij zijn huis in Weybridge in Zuid-Engeland. Zijn dood is vandaag pas bekend geworden. Het lichaam van de 44-jarige Alexander Pereplichny wordt onderzocht op sporen van gif. De Rus was naar Engeland gevlucht nadat hij Zwitserse aanklagers had geholpen... bij het onderzoek naar een grote witwasoperatie vanuit Rusland... waarbij Zwitserse bankrekeningen werden gebruikt. Hij zou bewijzen hebben tegen corrupte Russische overheidsfunctionarissen. Jong Oranje heeft het niet getroffen bij de loting voor het Europees kampioenschap voor voetballers onder de 21 jaar. Nederland zit in de groep bij Duitsland, Rusland en titelverdediger Spanje. De beste twee landen gaan door naar de halve finale. Het EK voor spelers onder de 21 is in juni en wordt gespeeld in Israël. Nederland werd Europees kampioen in 2006 en 2007. Het weer wisselend bewolkt en vooral in de kustgebieden kans op een bui. En er staat een stevige noordenwind. Vannacht koelt het af tot een paar graden boven nul. Morgen naast bewolking ook af en toe zon en het wordt dan zo'n 7 graden. Dit was het Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB.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 Dit is geen geld. Smeer mij ook maar in dan. Ik zou over vet gesproken. Moet jij nog een haring, Dirk? Ja, darf ik nog een pomfriet hebben, ja? Ja, niet ohne ohne. Es gibt nur een Deutschen hier. Dan pompfrit met. En twee zwei Frikadellen, Ja, en zo kunnen we naar een, uh, een rommelachtig begin... waar de techniek, CQ, mengtafel, ons in de steek liet kunnen we gewoon weer eindelijk beginnen met het programma. En eh, we hebben vanavond weer een aflevering van uh, Breek zo lekker de week. In plaats van uh, Classic ZFM. Omdat helaas de presentator is nog steeds zwaar gewond. we gaan heerlijke muziek draaien. We vliegen door de jaren heen. En ik zou zeggen van geniet ze. En Mr. Joe Jackson. You can get what you want. Eh, we hebben het eerste verzoekje alweer binnen. Ja, het gaat weer eh, rap vanavond. Eh, dit is weer een hele andere tak van sport waar we heen gaan. het is good old Van Morrison. En de beller was Willy.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 Joe Cocker. Eh, ik zit ondertussen zit ik hier heerlijk even de kabelkrant te lezen. En ja hoor, scholieren opgelet, het is weer raak. De politie gaat weer in de donkere uurtjes controleren op jullie verlichting. Ja, wat moet je anders, hè? zou die weten. We gaan lekker... Eh, even over op een andere soort muziek. Zoals u gewend bent van ons gaan de muzieksoorten weer heerlijk kriskras door elkaar. En ik hoor mijn eh, telefoon alweer gaan. Dus er komt weer een verzoekje aan.